Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De onderhandeling nog niet één keer vastgezeten, zei informateur Kamp. Het is een stabiel proces, het gaat heel gelijkmatig, zei hij. Volgens Kamp wordt er hard gewerkt aan een goed resultaat. De PvdA'ers Samson en Dijsselbloem en de VVD'ers Rutte en Blok zaten ook vanavond weer aan tafel bij de informateurs Bos en Kamp. PvdA en VVD praten nu bijna twee weken over een regeerakkoord. De VN-veiligheidsraad heeft de mortieraanval van Syrië op een Turkse grensstad in de scherpste bewoordingen veroordeeld. Woensdag kwam een Syrische mortiergranaat op Turks grondgebied terecht. Daarbij kwamen vijf vrouwen en kinderen om leven. Volgens Damascus is er sprake van een tragisch ongeluk. In een verklaring schrijft de Veiligheidsraad dat zulke schendingen van het internationaal recht onmiddellijk moeten stoppen en niet meer mogen voorkomen. De VN-veiligheidsraad is diep veroordeeld, verdeeld over Syrië. Een ontwerpverklaring met een krachtige veroordeling van Syrië werd aanvankelijk door Rusland tegengehouden. In de Verenigde Staten zijn 91 mensen aangeklaagd in een grootscheepse actie tegen fraude met het zorgsysteem Medicare. Onder de verdachten zijn artsen en verpleegkundigen. De 91 verdachten zouden in zeven Amerikaanse steden bij elkaar voor 430 miljoen dollar hebben gefraudeerd. Medicare is een sociaal verzekeringsprogramma voor bijna 50 miljoen mensen, vooral ouderen en gehandicapten. Met een stille tocht is in Amsterdam-Zuidoosten Belmer-ramp herdacht. Twintig jaar geleden stortte een vrachttoestel van de Israëlse luchtvaartmaatschappij El Al op twee flats in de Belmer en daarbij kwamen 43 mensen om het leven.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 Oh, I got my soldiers counting. pam pam hear you say ho. ho. Everybody in the house, come on and let me hear you say ho. ho. ho, ho. Everybody in the house, come on and let me hear you say ho.